De twee zwarte dozen van het neergehaalde vliegtuig zijn inmiddels in bezit van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De vluchtrecorders worden voor onderzoek naar Groot-Brittannië overgebracht. De regering heeft vandaag uitgeroepen tot Dag van Nationale Rouw. Op alle overheidsgebouwen hangt de komende dag de vlag halfstok... en op verschillende momenten worden klokken geluid. Er is een minuut stilte als rond 4 uur smiddags de vliegtuigen... met de eerste slachtoffers zijn geland op vliegbasis Eindhoven... De lichamen worden voor identificatie naar een kazerne in Hilversum gebracht. Om plaats te maken voor de kolonnen met slachtoffers gaan de A2 en A27 tussen Eindhoven en Hilversum aan het einde van de middag dicht voor het overige verkeer. Bij een aanslag zijn in Bagdad zeker 23 doden en 50 gewonden gevallen. Een zelfmoordenaar liet zijn auto ontploffen bij een controlepost van de politie. Er waren veel Sjiïten die op weg waren naar een heiligdom. Mogelijk zit de Soenitische terreurbeweging ISIS achter de aanslag. Ook EasyJet vliegt vandaag niet naar Israël. Eerder annuleerde KLM om veiligheidsredenen al een vlucht naar Tel Aviv. KLM bekijkt nog of het meer vluchten schrapt. De VS verbood alle vluchten naar Israël nadat een Palestijnse raket dicht bij het vliegveld van Tel Aviv neerkwam. Ook Air France, Swiss en Lufthansa mijden het land. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 17. Overdag volop zon, smiddags enkele stapelwolken. Lokaal in het zuiden een bui. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het.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 Op alle overheidsgebouwen hangt de vlag vandaag half stok... en op verschillende momenten worden klokken geluid... Er is een minuut stilte als rond vier uur vanmiddag de vliegtuigen met de eerste slachtoffers van vlucht MH17 zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De lichamen worden voor identificatie naar een kazerne in Hilversum gebracht. Om plaats te maken voor de kolonnen met slachtoffers gaan de A2 en A27 tussen Eindhoven en Hilversum aan het einde van de middag dicht voor het overige verkeer. Aan het begin van de avond is er in Amersfoort een speciale